Ewout de Jong met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van vlucht MH17 vanmiddag zeer emotioneel. Hij was met koningin Maxima en prinses Beatrix bij de bijeenkomst in de Rai. De koning schrijft dat hij met grote ontroering luisterde naar de nabestaanden van de slachtoffers. Ook bedankt hij de familie, vrienden en betrokkenen die hen helpen het verlies te verwerken koninklijke familie zat in de rij tussen de nabestaanden om duidelijk te maken dat de bijeenkomst vooral om hen en hun dierbaren ging. Boven delen van Moskou hangt een giftig gas. Het is nog onduidelijk waar het vandaan komt. Bewoners hebben te horen gekregen dat ze binnen moeten blijven. Volgens Russische media gaat het om waterstofsulfide. Een gas met de geur van rotte eieren. De autoriteiten geven een olieraffinaderij in de buurt van de stad de schuld. Dan wordt er gewezen naar een waterzuivering in Moskou. De militair die vanochtend in Tel Aviv werd neergestoken is aan zijn verwondingen overleden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Bij een andere steekpartij op de westelijke Jordaanhoever is een vrouw van 26 om het leven gekomen. Twee anderen liepen verwondingen op. De dader is neergeschoten door een bewaker. De Palestijnse verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zes Italiaanse wetenschappers die niet hadden gewaarschuwd voor de aardbeving in L'Aquila zijn in hoger beroep vrijgesproken. Ook een overheidsfunctionaris wordt niet gestraft. Ze zeven kregen eerder zes jaar cel omdat ze hadden gezegd dat er weinig gevaar was voor aardbevingen. Ook moesten ze een schadevergoeding van 9 miljoen euro betalen. Bij de beving in 2009 kwamen meer dan 300 mensen om het leven. Het weer droog met brede opklaringen, minima van 3 tot 6 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond en mogelijk nevel of een mistbank. In de loop van de ochtend overwegend droog met geregeld zon. Het wordt 11 tot 14 graden en s'avonds is er mogelijk regen.